dat ik niet meer van je hou. Ik weet nog dat jij heel vaak tegen me zei wat er ooit nog gebeuren zal Jij hoort toch bij mij. Woorden klonken heel zacht als jij. Ik niet meer van je.